Volgens voorzitter John Bercow is een bezoek aan het parlement een eer die je moet verdienen en geen automatisch recht. Het inreisverbod dat Trump instelde tegen inwoners van zeven moslimlanden heeft volgens hem de weerstand tegen het bezoek aangewakkerd. Een petitie waarin wordt opgeroepen de uitnodiging voor het staatsbezoek van Trump te schrappen is inmiddels door ruim 1,8 miljoen Britten ondertekend.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 Vorig jaar maakte Van Aartsen bekend dat hij in maart vroegtijdig stopt. Hij zou sowieso eind het jaar moeten stoppen omdat hij dan 70 jaar wordt. Met zijn eerdere vertrek wil hij zijn opvolger de tijd geven om zich in te werken voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. De minister van Binnenlandse Zaken neemt de aanbeveling van de Raad voor een nieuwe burgemeester meestal over. Een boeddhistische monnik uit Myanmar wordt in verband gebracht met een grote drugsvondst. In zijn auto trof de politie 400.000 pillen metamfetamine aan. Daarna vond de politie in het klooster nog een paar miljoen pillen. De schaatwaarde wordt op ongeveer 7,5 miljard euro geschat. Myanmar is de grootste methamfetamine-producent ter wereld. Er is veel handel naar Thailand en Laos. Het weer overwegend droog. Morgen wordt het maximaal 1 tot 6 graden. Daarbij kans op regen die overgaat in natte sneeuw. Vanaf woensdag is het koud en droog winterweer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen een file op de A4 Amsterdam-Den Haag.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 Films die dit uur op de rol staan, onder andere Jungle Book... een Disney-film Argo, Blood Diamond, Captain America... Fantastic Beasts and Where to Find Him. The Monkey Kingdom 2 en La La Land. Nou, deze tune hebben we natuurlijk wel gehoord. Dus we gaan beginnen met de muziek die op de rol gezet heb. En gisteren had ik eh, ook de jazzprogramma. En toen kwam ik uit bij een LP van Dr. John en dat is eigenlijk een, een, een, niet een echte Dr. John LP. In the Sentimental Mood heet de eh, LP, of CD moet ik zeggen. Eh, daar draai ik het nummer van. In the Sentimental Mood, heel bekend nummer. Ja, Dr. John als pianist eh, in de sentimental mood. En dan kom ik bij de film eh, The Jungle Book. Een film uit 2016. En daar speelt hij ook in Baroness Series. Dr. John. Look for the Forget about your worries I mean the bad necessities, old Mother Nature's recipe that brings the bad necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants, take a glance at them fancy ants. Maybe try them. The bad necessities of life will come to you. Look for the just relax in my backyard. If you act like that D-Max, you working too hard. Don't spend your time just looking around. But some Jungle Book, film uit 2016. Eh, en de muziek is van John Debney. Uh, eh, is een menskind dat door een familie van wolven is opgevoed. Wanneer de gevaarlijke tijger Shere Khan terugkeert in de jungle... ontdekt Mowgli dat hij niet langer meer welkom is. Gedwongen om zijn vertrouwde plek te verlaten... begint Mowgli aan een eh, fascinerende reis naar zelfontdekking... en wordt hij bijgestaan door de... Uh, door Panter Bagheera en Baloo de beer. Onderweg ontmoet Mokli andere wezens uit de jungle die het ook op hem voorzien hebben. Aardige film. Dus uh, hoog scoren in de, zie ik, 3,67. Nou, dat op een vijfpuntschaal is het vrij hoog. En eh, we gaan er gewoon wat muziek aan draaien. Iets Wolves. uit uh, eh, The Jungle Book. Vond ik zelf een van de betere soundtracks uit 2016. Uh, eh, John Debney. We draaiden nog wat meer uit. Trust in Me, Scarlett Johansson. in dit is CFM Cinema met eh, de soundtrack Jungle Book. Film 2016, mooie muziek. Uh, The Red Flower. Jungle Book. Dan kom ik bij een film wat ik ook een mooie soundtrack vond van het afgelopen jaar. Fantastic Beats and Where to Find Them. Daar gaan we ook wat uit draaien. Even kijken waar ik die heb staan. Oh hier. Titelmuziek. door James Newton Howard. Het verhaal in 1926 arriveert Newt Scamander in New York voor een congres van magiërs. Bij zich heeft hij een magische koffer waarin allerlei magische wezens huizen. Als de wezens echter uit de koffer ontsnappen... zorgt dat ervoor dat de Amerikaanse magische autoriteiten achter Newt aangaan. Ondertussen komen ook de verhoudingen tussen de magische en de niet-magische wereld op scherp te staan. Prachtige muziek, zou ik zeggen. Eh, we draaien er gewoon nog wat uit. Eens even kijken welke pakken we. Uh, Dude says goodbye to Tina and to Jacob and Jacob's Brewery. dit is eh, eh, een aardige cd geworden. Fantastic Beats and Where to Find Them. Er zijn ook verschillende uitvoeringen van. En op de, bijvoorbeeld de Deluxe Edition staat ook nog het nummer Kowalski Rack. Een stukje ervan. geweldige soundtrack. Eh, als je hem ziet liggen, is dacht ik november uitgekomen. Meenemen die eh, cd. Maar kijk wel even of je de, de luxe editie hebt. Want daar staat absoluut meer op. Heb je meer voor je geld. Een hele bekende film die overal, eh, overal zeer gewaardeerd wordt. voor Oscars en overal, noem het maar op. Is de film La La Land. En omdat we van klassiek naar een beetje jazzy gingen. Kan dat wel weer. Emma Stone Audition. My aunt used to live in Paris. I remember she used to come home and she would tell us stories about being abroad. And I remember she told us that she jumped into the river once, barefoot. She smiled, left without looking. and tumbled into the sand. The water was freezing. She spent a month sneezing, but said she would do it again. Here's to the ones who dream. Emma Stone. Uh, eens even kijken, daar draaien we nog meer van. Eh, Justin Hurwitz, eh, Mia en Sebastian, thema, kort nummertje. Wel mooi. first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowd. all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says, I'll be here and you'll be alright. crazy feeling, a rat tat tat of my heart. Think I wanted to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars. is ook zo'n melodie die zich in je hoofd nestelt. City of Stars, gezongen door Ryan Gosling en Emma Stone. Dit is de laatste uit La La Land die ik draai. Another Day of Sun, de La La Land cast. En dit was muziek uit La La Land. Eh, de moeite waard zou ik zeggen. Dit is ook de moeite waard. is Blood Diamond. Muziek van eh, James Newton Howard. Hebben we al meer van gehad van, vanavond. Dus twee kleine stukjes. Uh, Blood Diamond. Film uit 2006. De Diamond is aanstaande vrijdag op de televisie te zien. Het is een film uit 2006. Eh, Het begint om vijf over tien op uh, België, op Canvas. Eh, zeker de moeite waard. En dan heb ik nog één film op de rol staan. En dat is de, The Monkey King 2. En dat is ook aardige muziek. Ik ga, wat ga ik draaien? Is even kijken. De, The Sand Demon. Ja, het verhaal stelt niet zo gek veel voor, maar de, de muziek is best wel aardig. Dus eh, ik, ik, dacht dat het van Christopher Young de muziek was. ik draai nog eentje uit uh, The Golden Hope. De film stelt niet zoveel bijzonders voor, maar de muziek is best wel aardig. Ik vond het een van de betere soundtracks. Ja, tot zover de muziek van The eh, Monkey King 2. Muziek van eh, Christopher Young. De film is niet zo geweldig, maar de muziek is wel fantastisch. Christopher Young. Het zit er weer op, eh, beste mensen. We hebben het weer gehad. Twee uurtjes CFM Cinema met filmmuziek. Dus we komen bij Philippe Rombie. Ja, het is me niet gelukt om alle soundtracks te draaien die ik op de rol had staan. Ik had nog staan Argo, zie ik hier op het lijst staan. Ik had nog staan Jumanji. Ik had nog staan Captain America. Resident Evil. Nou, dat hou je allemaal te goed. Twee uur is ook niks, hè? Dat is zulke goede filmmuziek. echte aanraders deze week zijn natuurlijk American Hustle en Matchpoint. Beide films zijn vrijdagavond. Matchpoint is een Woody Allen film. Ik heb geen muziek gedraaid omdat allemaal klassieke muziek is wat erin zit. En natuurlijk zijn er ook weer Bond films, maar die zijn er zo vaak. wens je een hele goede filmweek toe. In de bioscoop, thuis op de bank, voor de televisie of met een dvd'tje.